Kees Groot met het NOS-journaal. Bij het Groningse Loppersum is vanmiddag rond kwart over vijf een aardbeving geweest. Het KNMI gaat uit van een kracht van 2,7. Daarmee is het de zwaarste aardbeving van dit jaar in het Groningse gaswinningsgebied. De trillingen werden ook in de stad Groningen gevoeld. De gemeente Loppersum roept mensen op om eventuele schade door de aardbeving te melden. Bij Sodexo Nederland verliezen 800 van de 3000 medewerkers hun baan. Het merendeel van de ontslagen valt bij het cateringbedrijf. Sodexo is een bekende naam voor veel mensen die bedrijfsrestaurants bezoeken. Voor onder meer ziekenhuizen, kantoren, scholen en universiteiten levert het bedrijf dagelijks maaltijden. Nu er veel thuis wordt gewerkt, valt een groot deel van de omzet weg. Het banenverlies bij Sodexo maakt deel uit van een golf van ontslagen in de horeca en catering. Voor het eerst in 17 jaar is er in de Verenigde Staten een federale doodstraf voltrokken. Daniel Lewis Lee kreeg in een gevangenis in Indiana een dodelijke injectie... voor het doden van drie leden van een gezin. Met de hervatting van de doodstraf wil het ministerie van Justitie en president Trump... hun misdaadaanpak kracht bijzetten. Nieuwegein verbreekt per direct de vriendschapsband met de Poolse stad Pulawi... Reden is de homovrije zone die de stad onlangs heeft ingesteld. LHBTI'ers mogen daar niet voor hun geaardheid uitkomen. Bijna een derde van de Poolse gemeente kent inmiddels een dergelijke zone. De gemeenteraad van Nieuwegein vindt dat onaanvaardbaar. Er is een bezorgde brief naar Polen gegaan, maar daar is niet op gereageerd. De raad heeft nu unaniem een motie aangenomen om de vriendschapsband met Pulawi te verbreken. Het weer vanavond vooral in de oostelijke helft van het land nog wat regen.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 Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van... bij eh, ZFM Jazz op deze prachtige zonovergoten eh, zondag. Eh, ik wens u van harte welkom. Fijn dat u luistert. Mijn naam is Marco en dat was Toets Tielemans met Joe, Killer Joe samen met het WDR Philharmonic Orkest. We gaan gelijk door met Jan van Duikeren met het Amsterdam Jazz Orkest. van Duikeren eh, met het Amsterdam Jazz Orkest. Het orkest van het... Eh, eh, hoe heet het ook alweer? Van het Concertgebouw in Amsterdam. Hij speelt onder andere ook in Nieuw Rotterdam Jazz Ensemble... en nog wat andere bands. Onder andere ook voor Candy Dulfer, Marco Borsato... en nog een heleboel andere Nederlandse en internationale artiesten. Hij komt uit Schiedam, 1975 geboren. En omdat het zo'n prachtige, goede muzikant is, vind ik... met een prachtig trompetgeluid heb ik nog een nummer van hem klaarstaan...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 They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of child changing you. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand.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 deze prachtige zonovergoten zondag in Zandvoort. Mijn naam is Marco en ik wens u eh, van harte welkom bij het radioprogramma. Mocht u nou nog eh, iets willen, mij willen mededelen of iets willen vertellen of iets anders doen... dat kan tegenwoordig, want wij hebben een, eh, een WhatsApp-account. En u kunt WhatsAppen met de studio onder het nummer 023 573 0393. Dus ik haal 023 573 0393. 0800-1121-93. En eh, als u een verzoek heeft of iets anders, zou ik zeggen app. Als je nou de zolder staat te schilderen, een kopje koffie staat te drinken... of eh, gewoon te genieten van het mooie weer... Eh, we gaan gelijk door met een prachtig nummer. Desfinado van George Michael samen met Astrid Gilberto. Een van mijn lievelingsnummers. En ook weer bewijst dat eigenlijk sommige muzikanten die in de popwereld bekend zijn... heel divers zijn en ook prachtige jazznummers hebben gemaakt. Zoals gezegd, George Michael met Tessa Finado. Nederlands artiest. Ze werd geboren als dochter van een Nederlandse vader en een Egyptische moeder. Eh, in 1991 werd Centerfold opgegeven. Dus zij was eigenlijk ook een eh, popzangeres in het begin. En daarna is een eh, solo carrière begonnen. Hij is plaat. werd gepresenteerd in Paradiso. En was samen met... waarmee we ook onze uitzending begonnen met Toets Tielemans geproduceerd. Een prachtige, prachtig album. Maar Zoals je weet, wij houden van Nederlandse artiesten. We hebben al veel Nederlandse artiesten gedraaid. We gaan in de tweede uur ook nog een paar Nederlandse artiesten eh, laten horen. En de tweede uur zal helemaal eh, in het teken staan van Big Band. En de derde uur gaan we een beetje los. En dan gaan we meer funky eh, music draaien. Maar zo gezegd, fijn dat u luistert. Mijn naam is Marco op deze zonovergrote zondag vanuit Zandvoort, ZFM Jazz. En mocht u nu nog iets willen mededelen aan mij of iets willen vragen... ik ben te bereiken via het WhatsApp-nummer 023 5 573 0393. 023 573 0393. En de volgende plaat die ik klaar heb staan is eh, niet uit Nederland, maar uh, van over de oceaan. Hallie Lauren met Waters of Marsh.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 E pau, e é pedra, é o fim do caminho. E me restou de toco, em um pouco sozinho. São as de março. After the, the Dark heet het album. En het nummer heet eh, Waters of Mars. En eh, normaal gesproken zou nu de jazzagenda van de krocht op het programma staan. Maar de krocht is nog steeds gesloten. Dus jammer genoeg kan ik daar eh, geen mededelingen verder over doen. zoals gezegd, Helly Lauren, wat we net gedraaid hebben... die komt uit Sitka, Alaska. Dat zou je ook niet verwachten uit het hoge noorden. Het koude Alaska. En van het koude Alaska gaan we naar New York, naar Lauren Henderson. should go around weeping. I should care. I should go without sleeping. Strangely enough, I sleep well, except for a dream or two. But then I count my sheep well. Funny how sheep can lull you to sleep, so I should care. I should let it upset me should care, but it just doesn't get me. Maybe I won't find someone as lovely as you. like to notice. Warren Souza eh, met nummer Creep. Ehm, we zijn al bijna weer aan het einde van het eerste uur eh, terechtgekomen. Nou ja, bijna aan het einde. Het is kwart voor elf. We zijn met eh, jazz vandaag van 10 tot 1. En het laatste uur van 12 tot 1 heb ik een beetje in het thema staan van funk muziek, De jazz muziek. En ik heb nu ook een plaat klaarstaan van eigenlijk een van de bekendste funk saxofonisten ter wereld. Tenminste, dat vind ik. Dat is uh, Maceo Parker. En Maceo Parker komt uit een eh, hele muzikale familie. Zijn vader zong in de kerk en zijn twee broers zijn ook muzikanten geworden. Drums en trombone. Samen met zijn broer Melvin kwam Maceo in 1964 in de band van James Brown terecht. Hierover schrijft Brown in zijn autobiografie dat hij oorspronkelijk alleen Melvin als zijn drummer wilde. Maar dat hij onderdeel van de overeenkomst hiermee instemde om ook Maceo in zijn band op te nemen. Parker heeft een hele belangrijke invloed gehad op de sound van Browns muziek. En kennis beschouwt Park ook als de beste saxofonist die James Brown ooit heeft gehad. Nou, wat voor compliment kan je krijgen als je zoiets eh, hebt. Dus zoals gezegd heb ik het eh, volgende nummer klaarstaan. Maceo Parker, eigenlijk bekend van de funk, maar dit is een eh, rustig nummer. Het heet Children's World en komt van het album Roots Revisited. Children's World. Het nummer duurt ongeveer nog een kwartier, dus eh, ik breek hem hier af. Seo Parker is ook eh, vaak in Nederland geweest en eh, te zien. Ook op Noordse Jazz en heel veel andere concerten. Ook in Paradiso, het paard. En in andere kleine poppodia hier in Nederland. Hij is van 14 februari 1943. Hij is behoorlijk op leeftijd. Hij komt van onze origine van Kingston, North Carolina. we, zijn, we beginnen altijd het tweede uur met een nummer van een artiest waarvan je het niet verwacht. Het is een eh, heel bekend nummer wat ik nu ook weer heb klaarstaan. En ook gezongen door eh, iemand waarvan eh, eigenlijk niet het origineel is. Ik heb uh, Mr. Bojangles klaarstaan en dan uh, ik door een Nina Simone. out With silver hair, a ragged shirt and baggy pants your soft shoe. He jumped so high, jumped so high. Then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was. He said his name, Bush. Oh, then he danced the lake Across the sand, he grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped. up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs. Throughout the South, he spoke with the tears of Mr. Bojangles. Het tweede uur gaan we ook eh, met ditzelfde nummer weer verder. Alleen dan gezongen door een artiest waarvan je het niet verwacht. Het is een Nederlandse artiest. En eh, ook ter voorbereiding op het tweede uur... waar we heel veel uh, big band muziek gaan draaien... heb ik nu ook een artiest klaarstaan die vrij jong is. Nederlands. En dan zou je denken van ja, vrij jonge mensen in Nederland... zijn er eigenlijk geen jazzmuzikanten meer. Maar dat is wel zo. Dat is Dennis van Azen. Hij treedt ook op met een big band door, door heel Nederland. Hij is de winnaar van The Voice van 1999. En ik heb nu mijn nummer voor hem klaarstaan. Nou ben ik even de naam van het nummer kwijt. Dat is uh, That's Life met Dennis van Aarsen en een big band.